Tijdens de twee coronagolven was de oversterfte dit jaar extra hoog. In de rest van het jaar overleden juist minder mensen dan verwacht. Behalve tijdens de hittegolf in augustus. In en rondom Hogeveen zijn gisteravond meerdere branden geweest. Mogelijk gaat het om brandstichting. Bij een tennisvereniging in de Drentse plaats vatten twee bedrijfsbusjes vlam. En even later gingen er in andere buurten twee personenauto's in vlammen op. In buurtplaats Hollandse Veld brak kort daarna brand uit bij een ijsbaan. Of er een verband is, is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. Defensiepersoneel gaat helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland. Die regio's hadden om militaire bijstand gevraagd. Minister Grapperhaus zegt dat de militairen vanaf woensdag worden ingezet. In totaal zijn zo'n duizend militairen beschikbaar. Defensie waarschuwt wel dat niet bij alle knelpunten in de zorg geholpen kan worden. De militaire verplegers zijn niet gespecialiseerd in infectieziekten of de zorg van oudere mensen. In het Brabantse dorp Veen is gisteravond opnieuw een auto in brand gestoken. Ondanks een noodverordening hadden jongeren zich verzameld op het kruispunt in het centrum. Ze wisten daar ook een sloopauto te krijgen en die is in brand gestoken. Het is al dagen onrustig in Veen. Honderden mensen waren op de been, er zijn meerdere sloopauto's in brand gestoken en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Alleen gisteren nacht was het rustig. Het weer nog bewolkt op veel plaatsen. Hier en daar kan er regen vallen of zelfs een vlok natte sneeuw. Het is rond het vriespunt en er kan een enkele mistbank ontstaan. Morgen ook weer bewolking, regen en misschien natte sneeuw.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 Yeah, y'all forgot me. cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you who look like Selena. Shake a bunda like Anita. Morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas, and Colombianas.